Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De gesprekken over de formatie gaan vandaag weer verder. Het politieke circus verhuist van Den Haag naar Hilversum. Op een landgoed daar praten informateur Plasterk en de BBB, PVV, NSC en VVD verder... over dingen als de zorg en de rechtsstaat... Een nieuwe fase, zegt mijn politiek collega Ewout Kiviet. Ja, deze week moet echt gaan blijken of er iets gaat groeien. Neemt dus vertrouwen toe. Eh, als het bijvoorbeeld gaat eh, tussen Omtzigt en Wilders... Eh, is er vertrouwen dat Wilders afstand wil nemen van ideeën? of ja, zijn er, kunnen ze op grote onderwerpen elkaar vinden? Zijn er raakvlakken te vinden? Neemt dat vertrouwen toe of neemt het alleen maar af? En daarvoor is dit deze week echt ontzettend belangrijk. Net voor het begin van de gesprekken trok Geert Wilders gisteren drie omstreden plannen in tegen de islam... om te laten zien dat er met hem best te praten valt. Een melding maken van discriminatie kan je vanaf vandaag doen bij een landelijk meldpunt, discriminatie.nl. Deze deskundige legt uit waarom dat nodig is. Waar je eerst dus allemaal verschillende eh, eh, websites had van verschillende organisaties in verschillende regio's... is er nou één duidelijk meldpunt waar je met eh, eh, met je melding terecht kunt op basis van eh, alle gronden. Dan kun je denken aan discriminatie op de werkvloer of het idee hebben dat je niet wordt aangenomen vanwege je afkomst of huidskleur. De lerarenopleiding zou gratis moeten worden, wil de Onderwijsbond om het beroep aantrekkelijker te maken. Ze zeggen dat er voor het onderwijs net zoiets moet komen als bij defensie of politie... waar de lessen gratis zijn en studenten ook direct salaris krijgen. En heb jij al op zolder gekeken of je nog goede schaatsen hebt liggen? Nu de temperaturen onder nul schieten gaan veel mensen checken of die oude noren nog wel passen... Zo niet, dan kun je ze altijd nog inruilen bij oma Leni in Haarlem. Zij runt al 40 jaar een schaatsruilwinkel, vertelt ze aan Hart van Nederland. En in die tijd hadden we het niet zo breed, dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga ze omruilen, want de schaatsen waren nog prima. En dat deed ik op een avond, op een vrijdagavond. Maar er kwamen zoveel mensen op af. je gaat even uitstappen. Kijk, want dan voel je hoe de schoen zit. Of die lekker past. En Leni denkt er nog lang niet aan om te stoppen. Het weer nog. Ook vandaag een ijskoude, maar wel zonnige dag. Het wordt niet warmer dan een graad of nul, maar door de wind voelt het een stuk kouder. Het KNMI waarschuwt voor een gevoelstemperatuur van min 15 op sommige plekken... met gevaar voor onderkoeling. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het asfalt van de A2 Utrecht richting Amsterdam is glad bij knooppunt Amstel. Uit voorzorg is er één rijstrook dicht. De vertraging is momenteel 40 minuten vanaf Breukelen. Dan komt er ook een ongeluk bij op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt De Nieuwe Meer is één reis ook afgesloten. Vertraging is gelukkig beperkt naar 10 minuten vanaf knooppunt De Hoek.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 If it's gonna be a rainy day, there's nothing we can do to make it change. We can't pray for sunny weather this lasts forever what happens anyway. Yeah. And if it's gonna be a rainy day, there's nothing we can do to make it change.